Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Amsterdam heeft fouten gemaakt doordat er bij de gemeente veel te veel financiële administraties op een verschillende manier georganiseerd zijn. Dat maakt de situatie onoverzichtelijk. Dat is de conclusie van een enquêtecommissie die er onderzoek naar deed. Verder is niet duidelijk wie er verantwoordelijk was en de politiek had te weinig aandacht voor de financiën, zegt de commissie. Amsterdam kwam de afgelopen jaren een paar keer in het nieuws met financiële blunders. De man uit Arnhem die vorig jaar een tas weggooide waarvan werd vermoed dat er explosieven in zaten, is veroordeeld tot vijf maanden cel. De man werd na een ruzie met zijn ex in Doesburg door de politie klemgereden. Daarna gooide hij een tas met buizen weg. De politie dacht dat het om pijpbommen ging en zette de omgeving af. Ook werden de bewoners van tientallen huizen geëvacueerd. DOD liet toen de tas ontploffen. Daardoor kon later niet meer worden vastgesteld of er ook echt explosief materiaal in de buizen had gezeten. De man is daarom vrijgesproken van het beramen van een bomaanslag. Bij de demonstratie van Feyenoord supporters gisteren zijn in totaal 326 mensen opgepakt. Ze zijn inmiddels allemaal weer vrij, maar krijgen wel een boete van 220 euro. De politie was bang dat de boze supporters bij het clubbestuur verhaal zouden gaan halen over de slechte prestaties van Feyenoord. Volgens de supporters werd het te hard opgetreden en zijn veel mensen onnodig gearresteerd. De Oegandese oppositieleider Besigye is gearresteerd. Hij had al huisarrest, maar werd opgepakt toen hij zijn woning verliet om naar het hoofdbureau van de kiescommissie te gaan. Daar wilde hij de uitslag van de presidentsverkiezingen aanvechten. De oppositieleider zegt dat er fraude is gepleegd en dat hij daardoor de strijd heeft verloren van de zittende president Museveni. Het weer is bewolkt en het regent af en toe. Die regen trekt naar het zuidoosten weg. In het noorden wordt het vanmiddag even droog. Later kan de zon nog even doorbreken. Het wordt een graad of 7 vandaag. Morgen meer zon, maar ook weer wat buien. Bij opnieuw zo'n 7 graden. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A10 West voor de Continental richting Den Haag 2 kilometer. En op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knap het Maanderbroek en de afrit Oosterbeek 3 vanwege werkzaamheden.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 leuk nieuws, Dolly. Ik heb leuk nieuws, want morgen... dan komt volgens mij onze collega Agut Jansen weer, weer buurten hier in de studio. Is dat zo? Ja, dat heb ik begrepen hoor. Oh? Ja. Oh, wat leuk. Ja, leuk toch? Nou. Nou, dan slingeren we even de openingstune erin. Hebben die ook gehad? Ja, ja. En gaan we het officieel bekend bekendmaken. Wij gaan het declameren. <laughs> zo is dat. <clears throat> leuke dingen beleefd sinds het weekend? Heel leuk, heel leuk. Vertel. Ja, ja, niet zo leuk was dat je, dat, je nee, maag die, een beetje... die week eh, daarvoor. Ja, ah, ik had uh, maagontsteking. Ja. dat was eh, pijnlijk. Ja. <laughs> ja. Maar ah, laat me niet kisten. nee, dat moet je <laughs> vooral niet doen. Nee. <laughs> nee, ik had op een gegeven moment zo genoeg ervan, van het ziek zijn. Ja. Want daarvoor was ik ook al verschillende keren ziek geweest aan het kwakkelen. Je weet het, hè? Ja, luisteraars vast ook wel, want eh, wij zijn natuurlijk hier een beetje... Jij gaat gewoon mee met de weersomstandigheden. Het is kwakkelweer, dus jij... Ja, dus dan kwakkel ik mee, weet je wel. ja, ja, ja. Oude kwakkelaar, ja. ik ben enorm beïnvloed, eh, beïnvloedbaar wat het kwakkelen betreft. Ja. Maar... Donald Duck ook, hè? Ja, kwakkelt ook wat af, <laughs> Dat is echt... Ja. <laughs> Nee, maar ik, ik, ik had dus op vrijdag... Ik, ik kon er niet meer tegen in dat bed liggen. En toen zag ik dat Ellen Dikker in, eh, in het Beverwijkse theater kwam. Nou ja, Ellen Dikker is ooit bij ons bij Zandvoort door geweest, de ja. gast. Omdat ze toen in Heemstede met diezelfde show kwam. En toen ben ik niet geweest. Nee. En ik was altijd toch wel een beetje nieuwsgierig. is het En toen nou? zagen we de trailer. Ja. En toen wisten we zeker, we moeten gaan. Nou, ik, ik zal u zeggen, luisteraars, als je de kans hebt om een keer naar toe te gaan, ga. Want het is dikke, dolle pret. Die vrouw is helemaal... Nou, wat ze allemaal niet zegt en hoe ze dat doet. En geweldig. En waar, waar is, ze, eh, waar is ze eh, met, met bijvoorbeeld Brigitte Kaandorp te vergelijken? Of hoe, moet je dat... Eh, nee, het is, meer, het is meer een soort Tineke Schouten. Ze doet typetjes. Ja, oké. Ze doet typetjes. En ze schetst situaties die zo ontzettend herkenbaar zijn. Ja. En wat heel leuk van haar is, dat ze ook met het publiek praat. Hè? Die interactie gaat ze aan. Ja, dus ze heeft constant het, eh, het publiek erbij betrokken. En nou ja, de mensen die er waren, er waren er niet veel. De halve zaal zat maar vol, dat was natuurlijk jammer. Maar de mensen die er waren, die liepen allemaal met pijn in hun kaken weer naar buiten. Echt waar. En die vrouwen, allemaal, oh, ik had geen zakdoekje, oh, ik had geen zak. Al de make-up, iedereen liep met uitgelopen <laughs> make-up naar buiten. Maar dat betekent dus eigenlijk dat, dat via mond-to-mond reclame, waar jij nou eigenlijk ook mee bezig bent, dat zij eh, eh, veel meer bekendheid moet krijgen. Want uh, als maar zo'n zaal half vol zit, dus natuurlijk... Dat is, dat, Kijk, bij Hans Steven staan de mensen om vier uur op, zorgens om een kaartje te krijgen. Ja, <laughs> maar ja, ze is nog niet bekend, ze is niet bekend, weet je wel. Terwijl, terwijl het is gewoon een gigantische gigantisch talent. Ja. Noem nog één keer de naam. Ellen Dikker. Ellen Dikker. Ellen eh, eh, Dikker. Nou, en, eh, ze, heeft een, heeft een, website, dus ellendikker.nl. Daar kunt u dus op volgen. ze doet de tour Groene Vingers. Nou, het is hilarisch. Het is geweldig. Fantastisch. En ehm, ja, tot en met mij. tot en met toert ze. En dan houdt het op. Oké, nou we gaan het in de gaten houden. Absoluut. Frankie Valley in the Four Seasons. Working my way back to you, babe. I'm working my way back to you, babe. Dat doen we vier seizoenen lang. Ook bij Radio Zandvoort werken wij onze weg helemaal terug naar de luisteraars. Eh, dat is niet nodig trouwens hoor, want we zijn al lang bij u. En dat doen we al jaren alweer, hè Dolly, toch? Of is dat... Eh, ja. Zandvoort Lunch bestaat toch ook alweer jaren? Ja, dat bestaat. Ik, ik kwam er geloof ik drie jaar geleden bij. En, eh, of twee jaar geleden. Ik weet het niet eens meer. Maar en toen bestond het al een jaar. uit vertrouwelijke bronnen heb ik vernomen... Ja, ja, dat Zandvoort al even lang lunst. Zou het zijn? Ja, vroeger ook. Sommige radio lunst dus ook al. Ja, maar, ja, maar dat is nou het grote verschil. want? Nu zitten ze eh, lekker te, praten, eh, lekker te eten... terwijl er een gezellig praatje op de achtergrond is. En, eh, ja. Oh, en onze, keuze van muziek. Wij, hebben net zo'n lekker kazantje opgegeten. Wat verdorie. Oh, kaas, Oh, van de echte bakker. nou, je proeft het hoor. Nou, je proeft het zeker hè. Wat wat was die lekker zeg. Maar ze zijn alleen zo gauw op, die dingen. je moet kleinere hapjes nemen. <laughs> <laughs> Ja, nou George Clooney, nu ook Robbie Williams in de, in de, in de koffiereclame zag ik eh, vanmorgen op de, op de televisie. Nou, ik hoor hem toch liever zingen hoor. Robbie, je zingt Supreme man. sit? Are you getting on a bit? Will you survive? adore? Is it love, that stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees.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 zei Adel tegen uw luisteraars. Nou, het is toch leuk om eventjes begroet te worden... door een van de werelds beroemdste zangeressen op dit moment. We gaan even luisteren naar Goldplay, Adventure of a Lifetime. Oftewel, avontuur van het leven. Ah, dat was Goldplay met... Uh, nou, hoe heet dat nummer nou ook weer? Dan ben, ik, dan ik de titel kwijt. Even kijken hoor. Oh, is alweer weg. Is alweer uit beeld. <laughs> ja. Zo snel kan het allemaal gaan. Ja, ja, eh, We hebben nog uh, één plaatje te gaan, Dolly. En dan ga jij ons weer informeren over... ja, alle gebeurtenissen in en rond Zandvoort. Schokkend of valt het allemaal mee? Ehm, nou, ja, valt mee. Nou, in elk geval is het goed. Sommige dingen waren wel naar. In elk geval is het goed om hier te zijn. Volgens Stef Bos. <laughs> ik ben zacht gevallen, goed terechtgekomen. De zwaartekracht heeft eindelijk bezit van mij genomen en ik voel de vaste grond. Ik verlang niet meer naar vroeger. Ik weet waarvoor ik vechten wil en wie mij zal behoeden. En het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te zijn. Dus laat de schepen nu vertrekken. Deze haven geeft vertrouwen. Geeft mij grond om op te bouwen. Dus vrienden ik zal mij hier wel redden. Want het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te zijn. De zon gaf ons licht. De maan liet ons zien dat de hemel dat het water kan branden en dat de wereld verandert voor wie het wil zien. En het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te zijn. Het is goed om hier te zijn. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dames en heren, luisteraars. Het eh, regionale nieuws eh, van 22 februari en het afgelopen weekend natuurlijk. Eh, vandaag kan ik u melden dat door een vervuild wegdek... waarbij mogelijk brandstof is vrijgekomen... de politie en brandweer de handen vol hebben aan het werk op de boulevard Barnaar. En het verkeer heeft, ondervindt daar ook behoorlijk veel hinder van... Eh, er wordt dan ook een ieder aangeraden om vandaag de boulevard Benaar te vermijden. In de nacht van zaterdag op zondag heeft de familie... Ach, de familie moet je mij nou horen. <laughs> Kom ik daar nou bij? Ik ga even opnieuw. In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie in Haarlem... een 43-jarige man uit Zandvoort aangehouden. De man wordt ervan verdacht een 42-jarige man afkomstig uit IJmuiden te hebben mishandeld. Het slachtoffer is in Haarlem in een bus gestapt... en hij werd toen hard op zijn hoofd geslagen door de toen nog onbekende man. De buschauffeur was getuige van de mishandeling en waarschuwde direct de politie. En de politieagenten waren dan ook snel ter plaatse. Het slachtoffer werd door de gewaarschuwde ambulancemedewerkers nagekeken en hij werd voor verdere behandeling naar de huisartsenpost gebracht. De agenten stelden een zoektocht in naar de dader... en troffen hem rond een uur of kwart over één aan in het Kenaupark. En eh, het bleek te gaan om een 43-jarige man uit Zandvoort... en hij is meegenomen naar het politiebureau en is daarin verzekerde bewaring gesteld. Eind februari worden de aanslagbiljetten van de gemeentelijke belastingen... voor belastingjaar 2016 verzonden. Nieuw is dat met ingang van dit jaar ook aan huurders van woningen... een WOZ-beschikking wordt verzonden. De vermelding van deze beschikking op het aanslagbiljet... heeft voor hen geen gevolgen voor de hoogte van de aanslagen. Een automobilist is zondag in alle vroegte met zijn wagen in de Brouwersvaart in Haarlem beland. De man kwam even voor drieën uit de Oranjeboomstraat gereden toen hij in een slip raakte. Hij kon de wagen niet meer tot stilstand brengen en schoot via een bootje het water in. De bestuurder wist vrij snel uit zijn voertuig te klimmen en op de kade te springen voordat zijn wagen helemaal kopje onderging. Nou, behalve wat natte kleren hield hij niets over aan het ongeluk. En zoals gebruikelijk bij ongevallen liet de politie de bestuurder blazen... maar hij bleek niets te hebben gedronken. En een bergingsbedrijf haalde de wagen later die nacht uit het water. Een jongen is zaterdagmiddag rond 4 uur ernstig gewond geraakt... nadat hij een hockeybal hard tegen zijn hoofd aankreeg. Het ongeluk gebeurde bij een woning aan de Zandvoorteweg in Aardenhout. De hockeybal kwam op de slaap van de jongen terecht en hij raakte na de klap bewusteloos. Na de eerste zorg is de jongen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een 71-jarige IJmuidenaar is opgelicht door Engels mannen... die zeiden zijn dak te hebben gerepareerd. Vrijdag kwamen ze met z'n drieën het dak repareren... en na twee uur moest de man 2000 euro betalen. De man heeft een groot deel betaald waarna het trio vertrok. Later bleek dat ze op het dak niets hadden gerepareerd... maar wel het zink hadden gestolen. Nou, wij willen de Zandvoortse inwoners met klem waarschuwen... voor dit soort praktijken. Laat u niets wijsmaken. Hoe diep kan je zinken, hè? Verschrikkelijk, toch? <laughs> Ja. Ja. Op de Graftermeerstraat in Hoofddorp vind ik ook zoiets is een persoon aangehouden nadat hij was aangesproken op het niet aangelijnd houden van zijn hond. De man werkte niet mee en wilde zijn hond niet aan de lijn doen.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 is vanmiddag een graad of 6, 7. Vanavond en de komende nacht is het droog... met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De west- tot noordwestenwind waait overwegend matig... en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er is ook een buienkans. De noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur gaat stijgen naar een graad of 7. Tot zover het weerbericht eh, van Rico Schreuder. En ik loop je voor de voeten. Maar ik hoop dat ik het goed, of in ieder geval beter doe. En hoe ik het al die jaren heb gedaan. Weinig troost en te veel tranen. Laat ons proosten op de jaren die er nu nog komen gaan. via welke weg te komen. Lopend via welke straat of steeg, meer dan honderdduizend wegen naar Rome. Ik zal me door de liefde laten leiden. Verleidingen voor goed opzij gezet, om de dromen van ons Rome waar te laten zijn. zit verscholen in je hoofd. En ik heb je vaak beloofd dat ik weer tevoorschijn kom. De reden dat ik af en toe verdwijn ligt verscholen in het feit dat ik hoop dat ik uiteindelijk weer door jou gevonden word. via welke weg te komen. een nieuwe, een nieuwe routeplanner in mijn auto laten installeren. <laughs> dat, ding, ja, dat ding heeft maar, maar één eikpunt. En dat is natuurlijk uh, dat liedje waar we net eh, naar Rome. Ja, want alle wegen leiden naar Rome. Dus ja, nou, dan heb je ook niet zo'n ingewikkelde routeplanning meer nodig. Nee, nee, dat is Met die kennis, toch? Ja, dat is ja. hey, eh, afgelopen donderdag, dacht, dacht ik, dan heeft Willem Bruist... onze collega samen met Albert-Jan heerlijke vinylmuziek gedraaid... En dat was eh, van het concert van Simon Garfunkel in eh, eh, dat mooie park in New York. Ja, dat was eh, eh, woensdag twee weken geleden, toch? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. ik weet zeker dat het vorige week was. oh. Maar het kan best woensdag geweest zijn. ja, dat, het was sowieso woensdag, maar twee weken geleden hadden ze ook muziek van uh, Simon Simon en, Carf Ja, Central Park natuurlijk, hè, dat concert. Ja. maar maar daar, komt een nummer in voor, dat draaiden ze dan ook vorige week.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 America, Simon de Garfunkel. Ja, Dolly, eh, jij noemde net eh, eh, een, incident in Haarlem... en een man die was opgepakt in het Kenaupark. Ja, daar hebben ze hem gevonden, ja. Ja, ja daar heb ik gewoond een tijdje. Oh, ja, mooi. 1970, ja. Zo. Ja, een hoor. Gewoon, oh, Oh, ik wou wel zeggen. Ja, maar als je daar over een zolder praat, dan praat je over eh, <laughs> nou, vele vierkante meters. ja, enorme... dat, zijn enorme panden natuurlijk, daar in dat Kena. En dat was helemaal verbouwd, die zolder, met een aparte slaapkamer en een aparte ja. doucheruimte en alles. Ja. Dat is gewoon eigenlijk een compleet appartement. Ja. Eh, maar waarom vertel ik dat nou? Eh, nou. Omdat ik gewoon wat jaren later weer in het Kena liep. Ja. En toen, tot mijn grote verbazing, trad deze meneer daarop. ik het over Labicifre. Oh? Ja. Ik wist niet wat ik zag. Eh, was dat met zo'n festival of zo? Ja, nee, het was met Koningendag volgens mij. Oh. Toen nog Koningendag. Ja. Ja. Geweldig. Ja. Daarna weinig meer van hem gehoord, maar eh, eh, hij heeft een aantal hele mooie nummers opgenomen, waaronder dit. without words. Bless you and bless me, baby. Bless the bees and the birds. lifted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. take your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around. Ruby, don't take your love to town. Eh, dat was natuurlijk eh, Kenny Rogers. En luisteraars, we hebben nog een nummer van Nightbird klaarstaan. I Got You Babe. Zeg jou dat iets, Dolly? Of zeg je, dat, daar heb ik nooit van gehoord? Jawel, toch? Dat is toch dat duo, eh, dat duet? I Got You Babe. Ja, nou, maar dat, dat waren Sonny en Cher, hè? Dat heb ik ooit eens eh, eh, toen ik nog met mijn vriend was, toen had ik eh, twee hondjes zittend op een bank. En die zongen dan dat liedje, weet je wel. Dat was zo <laughs> grappig, zo grappig. Had ik voor hem gekocht voor zijn Valentijndag. Oké, ja. Dit is de versie van Nightbird. Nou, ben benieuwd. it's true. echter er zelfs een beetje bij. hoor. het is wel heel zwoel, hè? Het is zwoel, hè? Ja, uh, Sunny en Cher die hebben dat natuurlijk eerder tot een grote hit gemaakt. Maar die hebben veel meer leuke liedjes, hoor. Sunny en Cher. Dit bijvoorbeeld. All I ever need is you. Sometimes when I'm me hanging on. we watch till you say, my honey. geval eh, een dame die op dit moment niet eh, meent wat ze zingt. Want ik meen dat ze in die periode mm. dat ze met Cher samen was... Eh, dat ze gewoon geslagen werd door die man. was maar misschien had ze al lang, lang een ander. <laughs> was het voor zong. <laughs> nou ja, maar ze zingt nog steeds van I and It Is You. Dus dat is, ja, dus oh dat is dan een leugen in mijn, in mijn optiek. Maar, maar het heeft geld opgebracht. <laughs> oh, zou dat het geweest zijn? Ach ja, je moet toch wat doen voor de kost? Dat is het ook weer. <laughs> Ja, dat is helemaal waar. Eh, nou, zullen we, gaan, zullen eruit gaan met, met een zwingetje van Frank Sinatra?